NOS nieuws van 1 uur. Negens met het NOS journaal. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben afgelopen avond 35 tips van het publiek opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend. Vorige week nog werden de gezichten van de verdachten in de uitzending onherkenbaar gemaakt. Deze keer werden 18 mannen en een vrouw duidelijk herkenbaar in beeld gebracht de website van het programma staan foto's van 50 verdachten. Ze worden allemaal verdacht van vernieling en openlijke geweldpleging. Sommige mensen hebben volgens de politie ook geplunderd. President Obama waarschuwt dat het noodweer in het noordoosten van de Verenigde Staten nog niet voorbij is. De storm verplaatst zich nog steeds naar het noorden, zei Obama. Er is nog steeds gevaar voor overstromingen en stroomuitval. Het dodental ten gevolge van de orkaan Sandy is volgens Amerikaanse media opgelopen tot bijna 40. Ruim 8 miljoen Amerikanen zitten zonder stroom. De orkaan heeft aan de Amerikaanse oostkust een spoor van vernieling achtergelaten. New York City en, de delen, en delen van New Jersey zijn uitgeroepen tot rampgebied. President Obama brengt morgen een bezoek aan New Jersey. Burgemeester Bloomberg van New York noemt de schade in zijn stad enorm. In Rotterdam is vanavond een tramconducteur door drie mannen geslagen en geschopt. Politie zoekt getuigen van de mishandeling conducteur had de mannen gevraagd hun muziek uit te zetten. Daarop keerden de drie zich tegen de conducteur. Die liep onder meer een snee op boven zijn oog. De daders zijn de tram uitgevlucht. Walt Disney neemt Lucasfilm over. Die filmmaatschappij is vooral bekend van de filmreeksen Star Wars en Indiana Jones. De maatschappij was sinds de oprichting in 1971 volledig eigendom van George Lucas. Hij verkoopt zijn bedrijf nu voor 4 miljard dollar, ruim 3 miljard euro. Bij de overname maakte Disney bekend dat er drie nieuwe Star Wars films komen, de eerste in 2015.